7 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Het OM heeft zeven jaar cel geëist tegen een echtpaar uit bergen. De man en vrouw zouden jarenlang een zwakbegaafde man hebben uitgebuit. Ze lieten hem 16 uur per dag werken. S'nachts werd hij opgesloten in een kleine caravan zonder sanitaire voorzieningen. Ook werd hij geslagen met een wandelstok en een ijzeren pijp. Het slachtoffer wist ruim twee jaar geleden te ontsnappen. Het echtpaar uit bergen ontkent alle beschuldigingen. Venezuela heeft de blokkade van de grens met Aruba, Bonaire en Curaçao opnieuw verlengd en nu voor onbepaalde tijd. Er ligt wel een conceptakkoord, maar president Maduro wil dat niet tekenen zolang de eilanden de smokkel uit Venezuela niet naar zijn tevredenheid aanpakken. Maduro sloot de grens anderhalve week geleden omdat er volgens hem drugs, wapens en delfstoffen worden gesmokkeld. Door de blokkade kan er ook geen Venezolaanse groente en fruit naar de ABC-eilanden. De westerstorm die voor morgen wordt verwacht leidt tot problemen voor reizigers. De NS past de dienstregelingen aan en waarschuwt voor extra reistijd en vaker overstappen. Waar normaal de treinen om de 10 of 15 minuten komen, rijden ze morgen maar één keer per 30 minuten. Daardoor hebben bergers meer tijd om bomen op het spoor op te ruimen. KLM schrapt 220 Europese vluchten vanwege de storm. Rijkswaterstaat en de verkeersdiensten verwachten een extra drukke ochtendspits. Vrachtwagens en auto's met aanhanger kunnen beter niet leeg de weg opgaan. 18 bemanningsleden van een olietanker zitten al vijf weken vast op hun schip. Dat vanwege een financieel conflict aan de ketting is gelegd in de haven van Amsterdam. De bemanningsleden uit Pakistan en de Filipijnen zitten in de kou... omdat de verwarming op een groot deel van het schip is uitgezet. Ook wachten ze nog op hun salaris van december. Het weer, vannacht liggen de minima tussen 1 en 3 graden en trekken er buien over het land. In het noordoosten is er kans op sneeuw en gladheid. Morgenochtend aan de kust westerstorm en het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad eigenlijk alleen nog problemen op de A4 Den Haag-Amsterdam.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 Tot 9 uur de beste rockballads. En uh, ja, mij zal het niet leren. Eh, als het niet goed gaat, dan is het toch de muziek. En eh, ja, aanmerkingen, opmerkingen als... Eh, ja, je stuurt het maar. Voorlopig is er nog Ingwe Ingrid Malmsteen. Ja, en Ingrid Melmsteen. Ja, ik ben er eh, wel een liefhebber van. durf ik rustig te zeggen. Ja. Nou, we hebben een bewogen weekje achter de rug. Ehm, zoals jullie allemaal eh, weten. Eh. ja, dat is toch... Ehm, iedere keer dan, dan schrik je toch als er weer een, een, een, bekende ja, artiest ja, heen gaat, zeg maar. En we deze week hadden wij er twee. En ja... Ehm, ik zal heel eerlijk zeggen bij die, die, die eerste, dat Oh Happy Days. Ja, ik werd, uh, ik werd vreemdjes teruggezet uh, na een klein onschuldig jongetje... Wat, eh, wat stiekem in de hoek van de kerk stond te kijken naar wat de koor daar deed. Want wij hadden ook zo'n koor. En het klonk natuurlijk heel anders. Maar het was wel, het was wel ja... Een oh happy day, dat was, het, dat was het zeker. Hij ging zoals hij kwam, zei ik toen maar. Ja, ja en verder Dolores. En Dolores is ja, de zangeres van de band The Cranberries. Jullie allemaal wel bekend. Zoals ze zelf zeggen, wereldberoemd, alleen niet in Ierland. Eh, dat, was een, eh, <laughs> ja, dat was een uitspraak van hunzelf. En ehm, ja, helaas, eh, zij is ook niet meer. En daarom heb ik, ondanks dat het eigenlijk geen rockballet is... ik wil hem toch draaien, want ik heb er toch een zwak voor... En ja, een guilty pleasure is het eigenlijk ook wel. Dus vandaar. efforts. De beste rockballets, je hoort ze bij Willem Bruist. CFM Zandvoort, een hele goede avond. Het is weer knetterdruk druk op de lijn, zie ik. Welkom. Een verzoekje. could bet on New Year's Eve he called me up at night from the other side of the world. Ed was always there, alright. Ed's got the looks of a movie star. Ed's got the smile of a prince. He ride a bike instead of a car. I wanna be his friend. like a child with the wisdom truth. He's just a friend of mine. Has got the rings and the colors. Has got the wind in his hair. He goes and riding with the brothers. summer at the festival, holding on real tight. On the back of a Harley, he took me for a ride in the sky. It's got the looks of a movie star. It's got the smile of a prince. He ride a bike instead of a car. I'll always be his. should geen schorre stem en een geschreeuw. Nee. Al wel. Dit nummer brengt mij altijd weer terug naar, uh, ja, naar Zwolle, de IJsselhal. En eh, daar ben ik toen geweest, eh, het concert, der concerten. Dat vond, ik, dat vond ik toen. Ik was er samen met, ja, met, met DJC. En DJC, dat was... één keer was het de nummer één DJ van de wereld. En daarna de nummer twee van de DJ van de wereld. De DJ dinges. Ja. Want toen stond ik op één. Helaas. <laughs> <laughs> ik hoop ooit nog eens een keer, eh, samen een, eh, een, programma te doen bij CFM. Met die DJ en eh, ja, dan, dan knalt het dak eraf natuurlijk. alhoewel, we hebben het net weer vastgezet eigenlijk. Dus ja... <laughs> Dus uh, ja, dit uh, Whitesnake, David Coverdale nummer ging in ieder geval die kant op. En, ja. Nou, ik heb, nee niet ik, wij, wij hebben dus bij CFM hebben de afgelopen week de nieuwjaarsreceptie gehad. En dat is altijd ja, weer een jaarlijks terugkomend iets, dat weet ik nu al. En daar sprak ik Angela Jansen. En Angela Jansen is eh, ja, de, de, moeder. Ik ga niet zeggen grootmoeder, want alhoewel, het had qua leeftijd wel gekund. Maar dat mens dat rockt, dat is allerverschrikkelijkst. Die draait met Pantera, die draait met death metal, trash metal. Het maakt er helemaal niet uit. Ze hebben ook een programma, uh, geen lompen, maar metalen. En ehm, ik heb er tegen, ze zeggen, draai je dat, dat, nummer, draai je dat nummer. Maar ja, goed, eh, als ik dat nummer draai, dan, ja, dan gaan denk ik toch bij een hoop mensen de deuren dicht. Dus ik doe het maar niet. Um, om het tegemoet te komen, eh, toch een nummer van Ronnie James Dio. En eh, waarom? Omdat eh, ik dat gewoon persoonlijk een van de betere, ja, in al mijn simpelheid. En ik heb tenslotte ook maar een heel klein beetje verstand van muziek. Ehm, staat hij gewoon bovenaan. En dit is een gelegenheidsband trouwens toen die tijd. Ehm, wil ik wel iets over vertellen? Wil ik dat? Ja, dat wil ik wel. Um, ja, Ronnie James Dio, dat, eh, die, die, die heeft het nummer gezongen bij, uh, bij Deep Purple. En dat was het nummer, eh, het symfonisch concert. En ja, hoe komt hij daar? Nou ja, Ronnie James Dio ja, is goed bekend met Roger Clover. En Roger Clover, die ken je natuurlijk weer van de Butterfly Ball, de tekenvullen met de zangstem van Ronnie James Dio, jawel. Eigenlijk is het allemaal niet zo belangrijk. Muziek, dat is belangrijk. Kijk maar of je de stem herkent. en ik krijg natuurlijk ook gelijk vragen van... hé, hey, maar zat er Ronnie James Dio daar niet bij dan? Of nee, eh, Richie Blackmore? Nee. Die was weer van Rainbow. Wel, Richie Blackmore. Tenslotte ook bij die Purple gespeeld. Maar niet bij Boston. En dit is Boston. Oh, dan een feeling. verschrikkelijk mooi vak. Of vak, of het is een hobby, maar het wordt wel mijn vak, denk ik. Ja, gaan we verder met eh, wat ik net al zei. Rainbow, Catch the Rainbow. En is van het eh, album... Eh, weet je wat? Vertel het mij maar. Mag je me gelijk vertellen wie de zanger is? <laughs> Hm. heb je ook wel eens het gevoel dat je bekeken wordt? <laughs> Nou, <laughs> ik ontkom erin niet en eh, heb ik in de gaten. Eh, en, en vrees ik ook, eh, ja, camera voor, camera achter. Er zit wat vertraging in, gelukkig. Dus ik kan heel hard meezingen zonder dat jullie het eigenlijk merken. In die tijd, als je het merkt, is dat gebeurd. Thank you. I'll fall to pieces if I don't find something else to do. This sadness, it never ceases. luchtgitaartjes hoor. Alles kan met bruist. Phil Lynott en de guys. The boys are back in town. Hè? Kennen ze ook wel trouwens over de boys gesproken. Volgende week vrijdag zijn ze er weer. <laughs> Ja. Dan worden ze weer losgelaten geloof ik. En dan eh, weer neergeplant in de studio van ZFM. One, two, three, four. Eh, we zitten er te vladen, jongens. shed a tear cause I'm missing you. I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. said, woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said, sugar, make it slow, and we'll come together fine. All times I'd rather be alone. If I can't have you right now, I'll wait there. Sometimes I get so tense, but I can't speed up the time. But you know, love, there's one more thing to consider. Said woman. goodbye. You and I'll just use a little patience. Said sugar, take the time, cause the lights are shining bright. You and I've got what it takes to make it. We won't fake it never break it Cause I can't take it Sorry. <laughs> en zo gaan we alweer richting de klok van uh, eh, 9 uur. Nee joh, 8 uur. 7 tot 9 Willem. Nou ja. Geduld. Beetje. the champion. Ja, weer die luchtgitaar, weer die luchtgitaar. Even tot aan de klok van 8 uur. Marillion met Kaylee. En na de klok zijn wij eh, natuurlijk weer terug. Dat zeg ik toch? Wij. Ik. Jawel. In Wilnis eh, vliegen de kopjes door de kamer, hoor ik net. Oh jongens, Eh, dat was Marillion en eh, ja, dat was eventjes het laatste nummer van, eh, van dit uur.